Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen meer duidelijkheid over de reden waarom PVV-kamerlid Marcus Sauer niet door de screening van aanstaande bewindslieden kwam. Marcus Sauer was de beoogd vicepremier en minister van Asiel en Migratie... maar er zijn zaken naar boven gekomen die bezwaarlijk kunnen zijn voor zijn functioneren als minister. Oppositiepartijen willen weten of Marcus Sauer nog wel Kamerlid kan blijven. Koning Willem-Alexander wist voor zijn ontmoeting met Frenna afgelopen maandag niet dat de rapper is veroordeeld. Dat zei hij na afloop van zijn vierdaagse reis in de VS. De Nederlandse rapper zat ruim twee maanden in de gevangenis... omdat hij in 2015 seks had met een minderjarige en een video daarvan deelde. Dat is niet acceptabel, zei de koning, maar iedereen zou een tweede kans verdienen. Hulpdiensten hebben in Antwerpen een vierde lichaam onder het puin vandaan gehaald... van het appartementencomplex waar gisteren een explosie was. De bovenste twee verdiepingen van het gebouw in de wijk Hoboken... werden bijna volledig weggeblazen. Eerder werden al drie slachtoffers geborgen. Er zijn nog drie zwaargewonden en zeker één bewoner wordt nog vermist. De zoekactie ging de hele nacht door, maar werd bemoeilijkt vanwege instortingsgevaar... Wat de oorzaak is van de explosie in het appartementencomplex in Antwerpen wordt nog onderzocht. De organisatoren van de pro-Palestijnse protesten op Nederlandse universiteiten gaan door met hun acties. In een ingezonden brief in Trouw schrijven ze dat ze blijven protesteren totdat hun roep op rechtvaardigheid gehoord wordt. Ze willen dat de universiteiten alle banden met Israël verbreken. Niks kan en zal ontstoppen, schrijven ze. De brief zou tot stand zijn gekomen na overleg tussen vertegenwoordigers van studentenbezettingen op 14 universiteiten. Het weer hier en daar wat motregen, maar op de meeste plekken droog. Vanmiddag wat vaker zon, het wordt dan 17 tot 19 graden. Later op de dag kans op stevige buien, mogelijk ook met onweer en hagel. Dit was het NOS Journaal.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 van het appartementencomplex waar gisteren een explosie was. Zeker één bewoner wordt nog vermist. Koning Willem-Alexander zegt dat hij niet wist dat Frenna veroordeeld was... voordat hij hem maandag ontmoette. De Nederlandse rapper zat ruim twee maanden in de gevangenis... omdat hij in 2015 seks had met een minderjarige en een video daarvan deelde. Organisatoren van pro-Palestijnse protesten op 14 Nederlandse universiteiten zeggen in trouw dat ze doorgaan met hun acties. Ze willen dat de universiteiten alle banden met Israël verbreken.